Volgens PvdA, SP en D66 blijkt nergens uit de brief de noodzaak van de helikopteractie. Dat de twee evacuees en de drie gearresteerde militairen er heel huids vanaf zijn gekomen... noemt PvdA-kamerlid Timmermans meer geluk dan wijsheid. SP-kamerlid Van Bommel spreekt van een knullige actie. Uit de brief blijkt dat de Libiërs de actie konden verijdelen... vermoedelijk omdat ze op de hoogte waren van de evacuatiepoging. Die was bedoeld als verrassing. Internationale troepen hebben nieuwe aanvallen uitgevoerd op doelen in Libië. Daarbij zouden radarinstallaties op twee legerbases in de buurt van Benghazi van kolonel Gaddafi zijn verwoest. Ook is de hoofdstad Tripoli weer aangevallen. Volgens de Libische staatstelevisie is de marinehaven bestookt door gevechtsvliegtuigen van verschillende landen. De top van ING ziet toch af van de bonus over vorig jaar. De leden van de Raad van Bestuur hebben besloten er vanaf te zien... zolang de bank en verzekeraar staatssteun krijgt... schrijft bestuursvoorzitter Hommen in de Volkskrant. Vorige week werd bekend dat Hommen bovenop zijn vaste salaris van 1,35 miljoen euro... een bonus van 1,25 miljoen zou krijgen. Onder meer in de Tweede Kamer en bij klanten stuitte dat op verzet. In de omgeving van de kerncentrale in het Japanse Fukushima is 1600 keer de normale hoeveelheid radioactieve straling gemeten. Experts van het Internationaal Atoom- en Energieagentschap hebben proeven gedaan op 20 kilometer afstand van de centrale. Dat is de grens van de evacuatiezone. Intussen zijn de pogingen om elektriciteitskabels aan te sluiten op de reactoren 1 tot en met 4 van de centrale hervat. De autoriteiten hopen dat als de reactoren weer stroom hebben, het normale koelsysteem weer in werking kan treden. Het dodental na de aardbeving en het tsunami is gestegen tot ruim 9000.